Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Slovenië laat maximaal 2500 vluchtelingen per dag binnen. En dat is de helft van de 5000 waar buurland Kroatië om had gevraagd. De vluchtelingen komen voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan... en willen doorreizen naar Oostenrijk en Duitsland omdat Hongarije vrijdag de grens met Kroatië heeft gesloten... proberen de vluchtelingen nu via Slovenië door te reizen. Slovenië wil controle houden op het aantal vluchtelingen dat het land binnenkomt... omdat Oostenrijk niet meer dan 1500 mensen per dag opneemt. Het quotum van Slovenië leidt nu tot een probleem aan de Kroatische kant. Daar zitten na twee dagen al 8000 mensen die willen doorreizen. In de Zuid-Israëlische stad Beersheba heeft een Arabische man een militair gedood en tien mensen verwond. De gewonden zijn vijf politiemensen en vijf Israëlische burgers. De man opende het vuur op een busstation en stak op, op mensen in. Politieagenten schoten hem dood. Ze schoten ook op een tweede vermeende aanvaller. Later bleek dat een onschuldige man uit Eritrea te zijn. Hij is zwaar gewond. Sinds het begin van de maand is het geweld in Israël en de bezette gebieden opgeleid. Voor deze schietpartij werden dit weekend alleen al zes Palestijnen doodgeschoten die op Israëliërs instaken. Frans Beckenbauer ontkent dat hij FIFA-bestuurders heeft omgekocht om het WK van 2006 naar Duitsland te halen. Daarmee reageert hij op een publicatie van vrijdag in Der Spiegel. In een verklaring van zijn management zegt Beckenbauer dat hij er ook zeker van is dat geen ander lid van zijn comité dat heeft gedaan. Volgens de Spiegel had het comité dat het WK naar Duitsland moest halen de beschikking over een kas met zwart geld. Daarmee zouden de stemmen van vier Aziatische FIFA-leden zijn gekocht. Duitsland kreeg het WK van 2006 inderdaad toegewezen. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en 6 tot 11 graden. Morgen overwegend bewolkt en in het binnenland een spatje regen.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 Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op de late avond. En als je het allemaal mee wil lezen, dan kan dat natuurlijk via de Peaceful Radio website. Doe dan peacefulradio.eu of .co. Het is, maakt, niet al, maakt allemaal niet uit. Ehm, uh, .nl zelfs, geloof ik ook nog. Maar goed, je komt op hetzelfde neer. En je leest alles over dit programma. 1120. Veel luisterplezier. Do you love me still? Do you love me still? Would it be thy will to love me still? Elijah walked with me. Let me shelter in your light. I thank you for your blessing and your gift of second sight. but the sun pours down like honey through the winds of my heart. Do you still care for me? Are there flowers on your sill?